Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een kippenhouderij in Kesteren in Gelderland is vogelgriep ontdekt. Ongeveer 44.000 kippen moeten worden afgemaakt. Het gaat om een bedrijf waar kippen bij hanen worden geplaatst om zich voor te planten. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf mogen nu geen kippen of eieren worden vervoerd. In dat gebied liggen nog 30 andere pluimveebedrijven. Bij rellen die gisteravond uitbraken na een voetbalwedstrijd in het Duitse Maagdenburg... zijn meer dan 60 agenten gewond geraakt. Het ging mis bij de wedstrijd Magdeburg-Dynamo Dresden in de tweede divisie. Tijdens de rust werden agenten buiten het stadion bekogeld met vuurwerk, stenen en een putdeksel omdat fans van Maagdenburg supporters van Dresden proberen aan te vallen... waren er een paar honderd politiemensen bij de wedstrijd. Sommige gewonde agenten zijn behandeld in het ziekenhuis. D66, VVD en CDA praten sinds vanmorgen verder over de financiële keuzes waar ze voor staan. Ze willen afspraken maken over waar ze komende jaren in gaan investeren en waar ze dan op moeten bezuinigen. Volgens bronnen hopen de onderhandelaars daar vandaag zo goed mogelijk uit te komen... zodat er de komende week alleen nog wat puntjes op de i gezet hoeven te worden. Dinsdag zou er dan een onderhandelaarsakkoord moeten zijn. Vrijdag willen de drie partijen een coalitieakkoord presenteren. In de Verenigde Staten zitten meer dan een half miljoen mensen zonder stroom... door sneeuwstormen en extreme kou. Het slechte weer leidt vooral in het zuiden tot overlast... doordat bijvoorbeeld bomen op elektriciteitskabels zijn gevallen. Door het winterse weer is in onder meer Texas, Alabama en New York... de noodtoestand afgekondigd. Tot nu toe viel de meeste sneeuw in de Rocky Mountains in Colorado. Daar viel meer dan een halve meter. In het noordwesten valt komende dagen het dubbele aan sneeuw... en de gevoelstemperatuur is in sommige gebieden zo'n min 40.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 Is it you inside who says now become someone else And all and all my mind keeps saying This is not what I believe in This is where it ends And all and all my mind's made up That is why it never stops again.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 Dit is Martijn.